Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky is teleurgesteld dat de NAVO geen no-fly zone instelt boven Oekraïne. Hij zegt dat de NAVO zo groen licht geeft voor meer Russische bombardementen. Zelensky zegt dat de NAVO-lidstaten weten van de plannen van Rusland om het offensief door te zetten... en nieuwe aanvallen en slachtoffers onvermijdelijk zijn. Gisteren zei NAVO-topman Stoltenberg dat er geen no-fly zone wordt ingesteld... Hij is bang dat dit zou uitlopen op een totale oorlog in Europa. Ook herhaalde hij dat er geen NAVO-militairen op Oekraïns grondgebied actief zullen worden. De VN-veiligheidsraad komt maandag bijeen om te praten over de humanitaire crisis in Oekraïne, zeggen diplomaten tegen persbureau AFP. Mexico en Frankrijk hebben het voortouw genomen voor een ontwerpresolutie... waarin wordt opgeroepen humanitaire hulp door te laten en burgers te beschermen. De Verenigde Staten willen alleen instemmen als duidelijk gezegd wordt dat Rusland de crisis veroorzaakt. De verwachting is dat Rusland als permanent lid van de Veiligheidsraad zo'n resolutie zal blokkeren. Russen kunnen voorlopig niet terecht in winkels van Louis Vuitton, Chanel, Hermès en Cartier. De moederbedrijven achter deze luxe merken hebben aangekondigd de winkels in Rusland tijdelijk te sluiten. Door de oorlog in Oekraïne en de sancties die zijn afgekondigd tegen Rusland... is zaken doen in het land moeilijk geworden, zeggen de bedrijven. Het winkelpersoneel wordt wel doorbetaald. In Den Haag woedt een zeer grote brand in een loods met boten. De brandweer is met groot materieel uitgerukt... maar het pand staat volledig in lichte laaien en lijkt niet meer te redden. Er zijn veel brandweerinheden ingezet... om overslaan van de brand naar omliggende panden te voorkomen. De brandweer meldt dat er in de loods ongeveer 100 plezierboten lagen... Voor zover bekend was er niemand aanwezig toen de brand uitbrak. Het weer. Vandaag schijnt de zon eerst overal volop. In de loop van de middag ontstaan her en der wat stapelwolken. Bij matige oostenwind voor het 7 tot lokaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog steeds problemen bij Amsterdam. En dat komt doordat de spitsstrook van de A7 dicht is richting Horen. Je hebt daar een paar minuten op onthoud. Op de A8 heb je daardoor ook nog vijf minuten vertraging van Amsterdam naar Zaanstad. En op de A10 Zuid is het oponthoud een kwartier. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. thing I know I just can't let it go Meeting you was something disco. I misschien klinkt het idioot Ik loop me uit te slopen, doe dit normaliter nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden ogen nog, je had me bij al Mijn mij staan en het voelt zo vreemd Maar toen ik in je ogen keek, zo van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je had me bij, hallo Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop me uit de sloven, doe dit nog liet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 Waar zijn de dagen dat ik zei, ik hou van jou. En ik weet, we moeten praten, maar daar ben ik niet zo van. Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer speel al maanden deze rol. Ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt al is het nu of nooit. Ik wil ik zal vooruit, maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik. Mijn hart is kapot, summertime. Take off the top, sweet Caroline. Meet my driller. put ice on that. Two diamond chains, what's the price on that?